4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Oppositieleider Juan Guaido mag Venezuela niet verlaten. Ook worden zijn banktegoeden bevroren. Dat heeft het Venezolaans Hoogrechtshof bepaald. Guaido heeft als parlementsvoorzitter immuniteit... maar er is een strafrechtelijk onderzoek tegen hem begonnen... vanwege anti-regeringsactiviteiten. Guaido riep zichzelf een week geleden uit tot interim-president van Venezuela... vanwege het wanbeleid van president Maduro. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton reageerde via Twitter... dat er zware consequenties volgen als Guaido iets wordt aangedaan. Apple heeft het afgelopen kwartaal flink minder verdiend dan de iPhone. De omzet was 84,3 miljard dollar. Eerder werd nog uitgegaan van 89 miljard dollar. De winst was net geen 20 miljard dollar. Vooral in China vielen de verkopen tegen... mede door de ongunstige wisselkoers voor Chinezen. Apple verdiende wel meer aan zijn diensten... Apple Music, iCloud en accessoires. Voor dit kwartaal verwacht Apple een omzet van tussen de 55 en 59 miljard dollar. De Nederlandse ex-generaal Patrick Kammaert stopt met zijn taak als VN-toezichthouder in Jemen. Kammaert zag toe op een staakt het vuren tussen de Houthi-rebellen en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Waarom Kammert zo snel vertrekt is niet duidelijk. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd een konvooi van Kammert in de provincie Hodeida beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De oorlog in Jemen wordt gezien als de grootste humanitaire ramp van deze tijd. En in Amerika is soulzanger James Ingram op 66-jarige leeftijd overleden. Ingram was al langere tijd ziek, hij leed aan kanker. In Nederland was hij vooral bekend door het nummer Ya Be There... een duet met Michael McDonald... waarmee hij in 1984 een Grammy Award won. Andere bekende nummers van zijn hand zijn... Baby Come To Me met Patty Austin... en Somewhere Out There met Linda Ronstadt. En dan het weer. In het zuiden kan het nu al licht sneeuwen. Overdag breidt het gebied met sneeuw zich uit over het hele land.